Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op... laat vrouwen veilig thuiskomen... is tot nu toe meer dan 70.000 euro ingezameld. De actie begon gisteren. Het streefbedrag was eerst 3500 euro... maar de organisatie heeft dat nu verhoogd naar 100.000 euro. Het doel is het steunen van meisjes en vrouwen... die te maken krijgen met seksueel geweld, mishandeling en femicide... Belangrijke aanleiding is de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Zij werd woensdagnacht gedood toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam. Vanwege die moord zit een man van 22 vast. De winstlieden van VVD en BBB zeggen dat ze gisteren in shock waren... toen niet alleen demissionair minister Veldkamp, maar alle NRC'ers opstapten. Tegenover de NOS spreken ze van onverantwoord bestuur. Volgens hen was de sfeer ochtends bij de ministerraad nog prima. Na de lunch ging het over Israël en Gaza toen Veldkamp ineens wegging. Hij liep direct naar de pers om zijn vertrek aan te kondigen. De mededeling even later dat alle NSC'ers ermee stopten... zou tot totale verbazing hebben geleid bij VVD en BBB. NSC zegt dat er vanwege de acties van Israël een streep moest worden getrokken. In de Gazastrook zijn vandaag zeker 25 Palestijnen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen en beschietingen. De meeste waren vrouw of kind. Ze werden gedood in het zuiden van Gaza, meldt persbureau AP. In het noorden van Gaza zouden Israëlische militairen minstens vijf Palestijnen hebben doodgeschoten. Volgens autoriteiten kwamen op die plek hulpconvooien Gaza binnen. Israël is intussen bezig met de voorbereiding van een grote aanval op Gaza-stad. In de eredivisie heeft PSV vanavond FC Groningen verslagen. In Eindhoven werd het 4-2 en eerder won Sparta Rotterdam uit van Go Ahead Eagles. Het werd daar 3-0. Dan het weer. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt vannacht flink.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 This is my house. DJ Superstar. DJ Kiovistelli. Kiovistelli. Bien. Chiavistelli My House Radio Show Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. smile. Now never gonna hear. I'm the sunshine sparkling in my eyes, my protection against your lies.